Renske van der Zalm met het NOS-journaal. In Sudan zijn zeker 15 mensen omgekomen bij nieuwe protesten... tegen de recente staatsgreep van het leger. Dat zegt een artsenorganisatie die is verbonden aan de protestbeweging. De slachtoffers werden volgens de artsen doodgeschoten door veiligheidstroepen. De politie ontkent dat er gericht is geschoten op betogers. In het hele land gingen duizenden mensen de straat op. Ze eisen het vertrek van het militaire bewind... en willen dat de leiders van de staatsgreep worden berecht. Kamervoorzitter Bergkamp wil met fracties praten over de omgangsvormen in debatten. Aanleiding is het dreigement gisteren van Forum voor Democratie Kamerlid van Houwelingen... aan het adres van D66-collega Sjoerdsma. Na een woordenwisseling zei de FVD'er dat Sjoerdsma zich voor een tribunaal moet verantwoorden... vanwege het coronabeleid. De Cubaanse activist en dissidentenleider Junior Garcia Aguilera is onverwachts naar Spanje vertrokken. De kritische toneelschrijver is samen met zijn vrouw in Madrid aangekomen, meldt hij op Facebook. Garcia werd zondag in Cuba onder huisarrest geplaatst... toen bekend werd dat hij een protest tegen de communistische regering wilde organiseren. Volgens autoriteiten zijn die marsen illegaal. Hoe Garcia het land heeft kunnen verlaten is niet bekend. Twee van de drie mannen die veroordeeld zijn voor de moord op de Amerikaanse burgerrechtenactivist Malcolm X krijgen na tientallen jaren eerherstel. Volgens justitie hebben de FBI en de politie in de jaren 60 belangrijk bewijs achtergehouden... waaruit blijkt dat de twee onschuldig zijn. De drie mannen werden in 1966 veroordeeld en zaten jarenlang vast. De zaak werd heropend na een Netflix-documentaire over Malcolm X. En cosmonaut Alexander, Alexander gaat vanuit de ruimte werken voor het Russische persbureau TASS. Volgens het persbureau wordt hij de eerste buitenaardse correspondent. Miersoekin gaat verslag doen van zijn werk in het ruimtestation ISS. Hij gaat hier begin december naartoe. Het weer vannacht op de meeste plekken droogt, koelt af naar 5 tot 8 graden.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 Well, I have been foolish too many times. je Je weet dat ik ken jou als de beste, ik ken jou als de beste, I mean en ah. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Ah. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg.